Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het is nog altijd onduidelijk of er overlevenden zijn bij de crash van een Nederlands privévliegtuig in het Verenigd Koninkrijk. Aan het eind van de middag stortte het toestel neer vlak na het opstijgen en vervolgens vloog het in brand. Het vliegtuig was onderweg naar Lelystad Airport en over de inzittenden is op dit moment niets bekend. Het vliegtuig is van een bedrijf dat chartervluchten uitvoert, maar ook medische vluchten en luchtopnames verzorgt. In Texas dreigen nieuwe overstromingen. In het stroomgebied van de rivier de Guadeloupe is het opnieuw hard aan het regenen... waardoor het waterpeil meters stijgt. Vorige week kwamen bij overstromingen van de Guadeloupe zeker 129 mensen om het leven. Ongeveer 160 mensen worden nog vermist. Het zoeken naar slachtoffers in Texas is vanwege het nieuwe overstromingsgevaar stilgelegd. Oud-president Mohamed Buhari van Nigeria is overleden. Hij was twee keer president, van 1983 tot 85 en tussen 2015 en 2023. De eerste keer kwam hij aan de macht na een militaire staatsgreep. De tweede keer won hij de verkiezingen van de zittende president... met de belofte te strijden voor economische groei in Nigeria... en tegen corruptie en de jihadistische terreur van Boko Haram. In de praktijk kwam er weinig van terecht. Buhari overleed in Londen na een lange ziekte... Hij was 82 jaar. Zeker 23 kinderen zijn afgelopen week ziek geworden... na een bezoek aan een speeltuin in Voorburg. Volgens de GGD hadden de kinderen last van buikpijn, braken en diarree. De gemeente zegt dat het nog niet duidelijk is... waardoor de kinderen ziek zijn geworden... en of er inderdaad een relatie is met de speeltuin in Voorburg. Het weer nog een enkele bui.